In de loop van de dag zou zo'n vliegverbod ook kunnen worden afgekondigd voor de luchthaven van Berlijn. De KLM heeft inmiddels elf vluchten naar Duitsland geannuleerd. De aswolk trekt in de loop van de nacht ook Nederland binnen en er is nog niet besloten of ook hier een vliegverbod wordt ingesteld. De Soedanese president Bashir claimt de olierijke regio Abiyai. Het gebied is een twistpunt tussen Soedan en Zuid-Soedan dat in juli onafhankelijk wordt. Volgens Bashir zullen zijn militairen zich niet terugtrekken uit Abiyai. De afgelopen weken liep de spanning in het gebied op en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht. In 2005 kwam een eind aan de burgeroorlog in het land. En een van de afspraken was dat er een referendum zou worden gehouden in Abiyai. Burgers zouden mogen kiezen tussen het noorden en het zuiden, maar het referendum is nooit gehouden.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 President Obama en zijn vrouw zitten vanavond in Londen aan bij een staatsbanket dat hun wordt aangeboden door koningin Elisabeth. Eerder vandaag spraken ze ook met de net getrouwde prins William en Kate. En samen met premier Cameron speelde Obama een potje tafeltennis met leerlingen van een school voor arme kinderen.